Minister Grapperhaus zegt dat de militairen vanaf woensdag worden ingezet. In totaal zijn zo'n duizend militairen beschikbaar. In en rondom Hogeveen zijn gisteravond meerdere branden geweest. Mogelijk gaat het om brandstichting. Bij een tennisvereniging in de Drentse plaats vatten twee bedrijfsbusjes vlam. En even later gingen er in andere buurten twee personenauto's in vlammen op. In buurplaats Hollandse Veld brak kort daarna brand uit bij een ijsbaan. Of er een verband is, is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een veto van president Trump weggestemd. Trump blokkeerde vorige week de defensiebegroting. Hij is het bijvoorbeeld niet eens met het hernoemen van legerbases die vernoemd zijn naar leiders van de Confederatie. De defensienota van 740 miljard dollar was al aangenomen door het Huis en de Senaat. Nu heeft het Huis Trumps veto dus weggestemd. Waarschijnlijk doet de Senaat dat later vandaag ook. Nederlanders zijn pessimistischer over elkaar geworden dan aan het begin van de coronacrisis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daar een enquête over gehouden. Waar er tijdens de eerste golf nog saamhorigheid was, zijn er nu meer negatieve gevoelens. Een meerderheid van de ondervraagden denkt dat de tegenstellingen tussen groepen worden vergroot door corona. Ze spreken van kortere lontjes. Het vertrouwen in de politiek is wel groter dan in januari, al zijn er sinds de zomer meer twijfels over de logica van maatregelen. Het weer nog bewolkt op veel plaatsen. Hier en daar kan er regen vallen of zelfs een vlok natte sneeuw. Het is rond het vriespunt en er kan een enkele mistbank ontstaan. De komende dag ook bewolking, regen en misschien natte sneeuw.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 You ain't gonna see me. You move to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me Cause Música Fast chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed.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 Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new.